Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de US Open heeft tennisser Nick Kyrgios de kwartfinales bereikt. In New York versloeg hij Daniel Medvedev, de nummer 1 van de wereld. Kyrgios won in vier sets. De Australiër kwam op de US Open niet eerder zo ver. Door het verlies raakt Medvedev zijn nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt. Bij meerdere steekpartijen in Canada zijn tenminste 10 mensen om het leven gekomen. In verschillende dorpen in de provincie Saskatchewan werden gisteren mensen neergestoken. Naast de doden zijn er zo'n 15 gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen gebracht. Volgens de politie zijn er twee verdachten in beeld. Daar wordt nog steeds naar gezocht. In een referendum in Chili heeft een voorstel voor een nieuwe grondwet het niet gehaald. Een meerderheid van de inwoners stemde gisteren tegen. Het referendum werd uitgeschreven na protesten tegen ongelijkheid in het land. Betogers eisten onder meer een nieuwe grondwet. Een overwegend linkscomité kwam met een zeer progressief voorstel... met onder meer het recht op gratis onderwijs en huisvesting... en ook zouden inheemse volkeren een grote mate van onafhankelijkheid krijgen. Met bijna alle stemmen geteld is de grondwet met meer dan 60 afgewezen. In de Oostzee, voor de kust van Letland, is een privévliegtuig neergestort. Er zouden vier mensen aan boord zijn geweest. Volgens de Zweedse reddingsdiensten is er, is er geen hoop op overlevenden. Er is nog veel onduidelijk over het incident. NAVO-straaljagers waren opgeroepen om het toestel in de gaten te houden... vanwege het opvallende vlieggedrag. Het toestel zou vanuit Spanje zijn vertrokken zonder duidelijke eindbestemming... en is twee keer van koers gewijzigd voordat het richting de Oostzee vloog. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. Landinwaarts kan het 30 graden worden. Vanaf de namiddag neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe... al zal het op de meeste plaatsen droog blijven. Dit was het NOS Journaal.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 Évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr y a eu Eva, et Valérie, mais mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Cause I knew Bad Bunny made t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.